Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jongeren kunnen hun tweede coronaprik eerder krijgen. Het gaat om mensen van 12 tot 18 jaar die eigenlijk nog minstens drie weken moesten wachten. Ze krijgen de komende dagen een sms'je van de GGD om een nieuwe afspraak te maken. Met een beetje mazzel kunnen ze al over een weekje langskomen. Het ministerie hoopt dat zoveel mogelijk jongeren na de zomer volledig beschermd aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Opnieuw een coronageval in Team NL in Tokio. Dubbeltennisser Jean-Julien Royer is besmet en moet dus naar het quarantainehotel. Supersneu, zegt commentator Marcella Mesker, want het waren waarschijnlijk de laatste spelen voor Royer. Er komt natuurlijk ook een nieuwe generatie aan, dus we moeten het allemaal nog maar zien. Maar eh, ja, 39 jaar, dan zit je toch wel in de nadagen van je carrière. In totaal zijn er al bijna 150 sporters, begeleiders en mensen van de organisatie besmet. In de buurt van Reewijk in Zuid-Holland staat een aantal aantal weilanden onder water. Er is een dijk doorgebroken. Met klei wordt nu geprobeerd het gat te dichten. Er zijn geen huizen in gevaar en het vee kon op tijd worden verplaatst. De oorzaak van de dijkbreuk is nog onduidelijk. Op een festival staan zit er voorlopig niet in. Maar op een festival zitten kan wel. Moet, een moet de organisatie van een bierfestival in Amsterdam gedacht hebben. En dus was er dit weekend een zitfestival. Helemaal coronaproof, met minder bezoekers, zes mensen per tafel, bestellingen via een QR-code. Maar kan je dat nog wel een festival noemen? Ja, zegt de organisator. Want wat is een festival? Dat is eh, veel mensen om je heen die je niet kent. Eh, je ontmoet je nieuwe beste vrienden. Nou, je gaat nog steeds naar het toilet. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, hij hoorde de Dixie dichtklappen. hij zegt, oh lekker hè, weer een festival. Ja, deze bezoeker vindt het zitten een goede training. Ik denk dat het het einde van, eh, van de rit dat we allemaal met houten billetjes weglopen. Maar ja, weet je, we moeten het oefenen. Dat is de toekomst heb ik nog het weer. Langs de kust al wat buien. Vanmiddag over het hele land flinke onweersbuien. Ook nog af en toe zon trouwens. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo veo un Ya yo le di la posi No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. It's just girl, never should have. station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhit.